Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De premie voor ziektekosten gaat volgend jaar met 10 euro per maand omhoog. Het kabinet heeft dat besloten, melden bronnen. Ook het eigen risico gaat omhoog en nu is het nog 360 euro. Het wordt volgend jaar ongeveer 400 euro. Zorgverzekeraars mogen zelf bepalen of ze de richtlijn van het kabinet aan de klant doorberekenen of niet. dat maken ze aan het eind van het jaar bekend. In de Amerikaanse stad Ferguson heeft een groep van zo'n 100 mensen vreedzaam gedemonstreerd. Ze eisten de arrestatie van de blanke agent die begin deze maand de zwarte tiener Michael Brown doodschoot. Vijf betogers kregen een gesprek met een officier van justitie. Begin deze maand waren na de dood van de 18-jarige Brown geregeld demonstraties, gevolgd door rellen en plunderingen. De gouverneur van Missouri riep de noodtoestand uit en stuurde de nationale garde naar de stad. Daarna werd het relatief rustig in Ferguson. Minister Ploemen stelt anderhalf miljoen euro beschikbaar om landmijnen te ruimen in Irak. Het gaat om gebieden waar IS het voor het zeggen had, maar waar de strijders zijn verjaagd. Veel Irakezen die op de vlucht waren geslagen willen terug naar huis, maar dat kan niet omdat er mijnen en explosieven liggen. Ploemen geeft ook 5 miljoen euro aan het Rode Kruis om de vluchtelingen in Irak te voorzien van dekens, kookplaten en jerrycans en voor medische hulp. In Colombia is een gevreesde huurmoordenaar vervroegd vrijgelaten. De man was in dienst van drugsbaron Pablo Escobar. De man met de bijnaam Popeye pleegde in de jaren 80 300 moorden, onder meer op een presidentskandidaat. Ook was hij betrokken bij een bomaanslag op een vliegtuig waarbij ruim 100 mensen omkwamen. De moordenaar was veroordeeld tot 30 jaar cel. Hij komt nu na 22 jaar vrij wegens goed gedrag. Het weer, na het optrekken van de nevel of mist flink wat zon met in het noordoosten mogelijk een bui. Er staat nog weinig wind en het wordt 19 tot 22 graden.